Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De trein naar Londen kan volgend jaar misschien toch vanuit Amsterdam vertrekken. Vanwege werkzaamheden op het Centraal Station zou de Eurostar er bijna een jaar uit liggen. Daar is de directie van Eurostar niet blij mee, hebben ze gezegd tegen het kabinet. Nu meldt de staatssecretaris dat ze gaat kijken of er misschien toch mogelijkheden zijn. Donderdag is er een debat in de Tweede Kamer over het tijdelijk verdwijnen van de Eurostar. Sommige Kamerleden vinden het absurd dat de snelle trein er misschien een jaar uit ligt en mensen dan weer in het vliegtuig naar Londen moeten stappen. De brand in een grote varkensschuur in Beerta in Groningen is onder controle. Daar brak vanmiddag een zeer grote brand uit en op dat moment waren er zo'n 400 dieren aanwezig. Het gaat om twee uh, loodsen die zijn, uh, die, die, zijn aangetast door de brand. Eén loods is volledig uitgebrand eh, en de andere ook voor een deel. en ons vermoeden is, is dus dat er nog varkens in een van die loodsen zitten. Een onbekend aantal varkens kon op tijd worden gered uit de Vlammenzee. De man die vorig jaar zijn dochter van elf zonder toestemming mee wilde nemen naar zijn vaderland Turkije blijft voorlopig in de cel. Hij had de rechtbank gevraagd of hij zijn zaak in vrijheid af mag wachten, maar daar gaat de rechter niet in mee omdat het risico op herhaling te groot zou zijn. En in Japan komen steeds meer cursussen over dit. <laughs> Ja, het leren lachen. Want door jarenlang met mondkapjes te hebben gelopen... zouden Japanners het lachen en het gebruiken van hun gezichtsspieren zijn verleerd. En ook doordat ze heel veel alleen waren tijdens lockdowns. Dus gaan vooral jongeren daar met spiegeltjes en een coach in de weer... om het opnieuw te leren. Die hopen vooral tijdens sollicitaties daar profijt van te hebben. Het weer nog. In het zuiden en oosten is er nog wat bewolking.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 Ja, en dan moet je ook een koningin en je zijde hebben natuurlijk. Je mag nog kiezen, hè? want uh, Maxima, je hebt nog veel meer andere koninginnen. Misschien voelt, uh, voelen de dames die vanavond luisteren zich ook wel een koningin. Mag hoor, vanavond mag alles van mij. Eh, maar dat is dan wel de laatste keer. This is the last time that I will say these words. I remember the first time. The first we. over de laatste keer. de last time. Luister luistert nog altijd naar van Zandvoort. Zandvoort razend populair is wat plaats. Erg druk deze komende dagen natuurlijk. Want het wordt prachtig weer en uh, daar gaan we volop van genieten. Maar ja, er zijn ook een hoop mensen die zeggen van ja, Zandvoort is leuk. Scheveningen is leuk. Maar wij gaan liever naar Terschelling. En Charles, daar heb je de vorige keer zo'n leuke plaat over gedraaid, Terschelling. Er zat een hele goede gitarist bij. Zou je dat liedje nog een keer willen draaien? Nou Marjan, daar komt hij. ze glimlacht als ik zeg dat ik die weet. zeven dagen op de schelling. Heel mijn leven op de redding, door die zeven dagen op de Ja, door dat gitaartje, dan waan je je eigenlijk eh, op Ibiza of op eh, Gran Canaria of Mallorca misschien, eh, net wat uw voorkeur heeft. Ja, Rob Jansen was dat. En uh, ja, virtuoos gitaarspel. En eh, dat handklapje erachter, dat geeft een beetje het Spaanse gevoel. Vindt u ook niet? Ja, u vindt het ook. Vast wel. <laughs> Luister, eh, luisteraars, ik heb nog een mooie klaarstaan hoor.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 Just believe everything that I say. laten fietsen op Ibiza. Allemaal elektrische fietsen, luisteraars. Katie Maloa was dat. ik heb me laten vertellen dat Celine Dion een, een, eh, een eh, aandoening heeft aan haar eh, stembanden. niet alleen de stembanden, maar überhaupt haar zenuwgestel. Er schijnt iets niet helemaal goed te gaan in haar hoofd, in, haar hersenen prikkels die door haar zenuwen worden geleid naar de juiste organen in het lichaam, waaronder ook de stembanden, schijnen niet goed te werken. Maar eh, ik heb eh, wat dat betreft geluk, want ik heb een, eh, een album meegenomen van uh, Celine Dion. En daar gaat het nog wel goed op. Het geeft ons vanavond zelfs Power of Love. Ken je dat? Rolling by like thunder now As I I hold on to your body and feeling true you make. Your voice is warm and tender. deze manier was er in ieder geval niets te merken... van het eh, stemprobleem van onze uh, Celine Dion. The Power of Love heeft ze voor ons gezongen. We gaan eh, naar een mooi nummer, een eigen nummer van Joni Mitchell.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 I've looked at love that way. But now it's just another show. And you leave them laughing when you go. And if you can, don't let them know give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take. And still, somehow, it's love's illusion. really don't know life. een prachtige nieuwe uitvoering van eh, het nummer Bootsaas Nou van Joni Mitchell. Dit is Nora Jones. Nee, is niet Nora Jones, het is Clannad. Neem je niet kwalijk, luisteraars. De groep Clannet. zangeres die heet Moya Brennan. muziek van Glennet. Ja, luisteraars, ik heb nog een eh, mooi nummer klaarstaan van de prachtige, eh, van de prachtige CD Classic Blue met Justin Hayward en Mike Betts. Dit keer de uitvoering van eh, het nummer, dan moet ik even spieken, ja, van Simon Garfunkel, Scarborough Fair. Prachtig nummer. daar gaan we van genieten. Ik moet hem nog even scherp zetten voor u, want anders dan, ja, dan doet hij het niet, hè? Als je hem niet scherp zet, Cheryl, dan doet hij het gewoon niet. Maar hier komt hij hoor. Scarborough Fair. a true lover. Garfunkel, Simon Garfunkel, Scarborough Fair, prachtig. Maar dit was ook een hele mooie vertolking van Justin Hayward... bijgestaan door Macbeth en de London Philharmonic Orchestra. Eh, en het, album heet Classic Songs. Nou, ik weet niet of je nog te koop is trouwens. Nou ja, misschien als je er bij een kringloopwinkel... Hè, die hebben tegenwoordig ook een hele hoop cd's in voorraad dan koop je hem voor weinig ook, soms voor een euro of een paar euro. heb je al een eh, compleet album, een complete cd. En deze is zeer de moeite waard, kan ik u eh, verzekeren. Er zijn allemaal mooie nummers op, waaronder ook eh, Stairway to Heaven. Ook op een hele bijzondere wijze vertolkt. Nou, we gaan even genieten van Michael Jackson. another day is gone I'm still all alone How could this be? You're not here with me You never said goodbye Someone tell me why Did you have to go? Je bent niet alleen, eh, jullie zijn niet alleen vanavond, want eh, tot uh, eh, 12 uur, dat duurt nog zo'n 14 minuten, luisteraars, ben ik nog bij u met Tussen App en Vloed.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 dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Ja, prachtig. Paul McCartney, Blackbird. En uh, Freddie Mercury, die uh, doet uh, net of die eigenlijk zich voordoet als... ja, wat doet hij eigenlijk? hij doet maar net alsof. I'm a great pretender. Freddie Mercury, wat een geweldige stem had die man. I'm the Great Pretender. De Beatles die hadden ook een liedje, dat Only Love. It's Only Love, zo heette dat. Maar dat heeft eh, Gary U.S. Bonds ook op een hele speciale manier eh, opgenomen. Ik ga u daar gewoon kennis mee laten maken. Gary U.S. Bonds, It's Only Love. as I flow Darling, then we'll teach the young ones of our own in every lifetime comes a love like this day When the years have flown Darling, then we'll teach the young ones all Cliff Richards en de Shadows met de Young Ones. En een nieuwe versie opgenomen tijdens een reunie... wat uh, alweer een paar jaar geleden heeft plaatsgevonden met de Shadows natuurlijk. Ja, Cliff, eh, ik, we gaan eruit met een stukje van de Alan Parsons Project... die ons nog volgen. We moeten uitkijken dat we niet gehackt worden, heb ik vandaag op televisie gehoord. We worden volop gehackt en onze privégegevens worden gebruikt. Dus kijk uit wat je doet, ook met je bankgegevens. Want er is nou eenmaal een AI in de sky.